mooiste one-hit wonders ooit. Daarom eh, begonnen we ermee deze zondagmorgen. Zo, twee weekjes voor de kerst. Anderhalf weekje, hoog. We zijn al helemaal in de stemming hier bij ZVL. de Kokomo en A Little Bit Further Away. En toch is het allemaal heel dichtbij. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. We hebben heerlijke muziek voor je tot 12 uur. Eerst lekker wat easy listening en straks na 11 uur iets meer tempo, maar ook leuke onderwerpen. When I woke up this morning, I found myself alone. I turned to touch her hair and she was gone, she was gone. And there beside my pillow were her tears from the night before. She said, give up your guns and face the law. I robbed a since Santa Claus. I, ah, I, ah, ah. are you hanging up your stockings on? we dachten bij onszelf hier bij ZVL, we gooien er een eh, big band tegenaan. Samen met eh, Robbie Williams en Jamie Cullen. En natuurlijk Merry Christmas, Everybody. Prachtig. En the boys hoorden hiervoor met Give Up Your Guns. En als ik dat nummer hoor, moet ik altijd wel weer denken aan Hmm, centrale verwarming. Maar ik ben dan ook van een zekere leeftijd die dat kan herinneren. Straks gaan we even kijken in de agenda van eh, ZVL. Want er is veel te doen vandaag. Natuurlijk alles in het teken van de kerst. En wat, dat hoor je dus straks. Maar eerst nog iets moois. Jawel, van Willeke Alberti. Ik vind hem prachtig. Ze deed mee met dit nummer aan het Eurovisie Songfestival. Waar is de zon? als jij me maar hoort. Maar waar is de zon die mij zal verwarmen? Waar zijn jouw armen en waar is de bron? Waar is het licht dat eindelijk zal schijnen? Dat de kou doet verdwijnen. Ik zoek jouw gezicht en plotseling was jij daar. Ik zag je weer gaan. Ik ging nog opzij, maar jij. zal schijnen, dat de kou doet verdwijnen. Ik zie jou gezien. De mooiste tijd van het jaar. She hangs around the boulevard. She's a local girl with local scars. She got home late, she got home late. She drank so hard the bottle ached. And she tried and she tried and she tried and she tried but nothing's clear in a bar full of lies. So she takes and she takes, she takes and she takes. She understands when she gives it away. She says, Man, I gotta get out of this town. Man, I gotta get out of this pain. Man, I gotta get out of this town, out of this town. had a gun she called the lucky one. She left a note right by the phone. Don't leave a message, cause this ain't no home. And she cried and she cried and she cried and she cried. She cried so long her tears ran dry. Then she laughed and she laughed. She laughed and she laughed. Cause she knew she was never coming back. She said, Man, I'm gonna get out of this town. took a train, she took a train to a little old town without a name. She met a man, he took her in, but fed her all the same bullshit again. Cause he lied and he lied and he lied and he lied. He lied like a salesman selling flies. So she screamed and she screamed and she screamed and she screamed. It's a different place, but the same old thing. I'm going back to uh, Een van mijn eh, favoriete nummers van Beth Hart. Een eh, zangeres die niet zo heel erg bekend is in Nederland, maar toch een paar prachtige hits had. Waaronder deze L.A. Song. En daarvoor hoorde je dus Willeke Alberti met Waar is de zon? Nou, afgelopen maand is die zon aardig weggebleven. Recordmaand zonder zon. Hoge temperaturen, maar weinig zon. Straks over een minuut of 7, 8 gaan we praten over ambulancewens. Een geweldig goed doel. misschien kun je nog even aan ze denken aan het eind van het jaar. Hoe het zit, dat hoor je zometeen. Na onder andere deze, prachtige van de legendarische Marvin Gaye. Sexual Healing. degenen die nog tussen de klablappen liggen deze zondagmorgen. We brengen de bijpassende muziek <laughs> natuurlijk van eh, de uh, Brothers. Between the Sheets. Van 100 jaar geleden ongeveer. van oh ja, hoewel, valt ook wel weer mee in 1983. En ervoor Marvin Gaye met het sensuele bijpassende sexual healing. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Tera Cox gaan praten over Stichting Ambulancewens. Wat een geweldig doel is dat. De Stichting Ambulancewens. Daarover praat ik met Kees Veldboer junior. En hij is hier, hij is directeur van die stichting. Kees, hartelijk welkom. Dankjewel. Kees, even in het kort, wat doet de Stichting Ambulancewens allemaal? Ehm, stichting Ambulancewens vervult laatste wensen voor over het algemeen terminaalzieke patiënten. Eh, die afhankelijk zijn van liggend vervoer. En die eh, graag nog één keer iets heel graag willen doen. En eh, is dat nog aan leeftijd gewonnen? Kunnen dat ook, eh, ja, hoe erg het ook is, kunnen dat ook hele jonge mensen zijn? Het kunnen hele jonge mensen zijn. Eh, we hebben onlangs ook een kindje van vier van vier weken oud gehad zelfs. Dus het maakt eigenlijk niet uit alle leeftijden. We hebben ook speciale kinderverpleegkundigen daarvoor, maar ook hele oude mensen. We kunnen eigenlijk alle leeftijden kunnen we doen. Nou, noem je wel een heel jong kindje. Heeft hij al wensen dan? Nou, dan zijn het meer de wensen van de ouders natuurlijk. Zo van dat een kindje bijvoorbeeld nog één keer Sinterklaas thuis wil vieren. En dat, het, ja, dat ze het gezin compleet compleet willen hebben. Eh, of nog één keer toch een kindje ergens mee naartoe nemen om zo een herinnering met elkaar te maken, even buiten dat ziekenhuis. En dat zijn natuurlijk niet de wensen van het kindje, maar van de ouders die dat gewoon heel graag even willen doen met dat kindje. Ja, nou lijkt me dat wel een hele organisatie. Ik weet dat jij het ontzettend druk daarmee hebt. Moet je dat heel lang van tevoren aanvragen? Want je kan het niet altijd overzien hoe iemands leven of ziekte gaat verlopen. Nee, zeker niet. Nee, de meeste wensen die binnenkomen kunnen we binnen 1 tot 2 dagen vervullen. Zo dus snel? Eigenlijk, ja, eigenlijk alles wat vandaag binnenkomt bij onze wensplanners die op kantoor zitten, kunnen we morgen of over overmorgen in vervulling laten gaan. En als het echt heel erg spoed is, kan het ook binnen een uur. En dat is vaak voor mensen waarvan ze verwachten dat ze dezelfde dag nog overlijden. Eh, of waar, die echt op het allerlaatste moment denken van nou, ik wil vanavond toch aanwezig zijn bij de diploma-uitreiking van mijn dochter of zoiets. en ze ja. dan toch goed genoeg voelen om dat nog te kunnen doen. Eh, en dat blijft een kippenvelmomentje bij ons op kantoor, zulke wensen. Vanzelf, dat begrijp ik wel. Ehm, ik denk ook dat jullie ontzettend veel goed willen hebben als er andere mensen bij betrokken moeten zijn of die moeten helpen. Want jullie hebben een, eh, ja, een een hele mooie naam eigenlijk. Ja, zeker. Ja, we hebben eh, gelukkig ook een heel groot netwerk in de 18 jaar dat we bestaan eh, door heel Nederland heen. Dus heel veel organisaties, eh, daar hebben we ook onze eigen contactpersonen. Maar heel vaak als we nog nooit bij een bepaalde organisatie, mm, zijn geweest en we bellen en we vragen of dat iets mogelijk is, dan ja, willen ze eigenlijk altijd wel gelijk meewerken. soms overval je ze wel natuurlijk en dan schrikken ze eventjes. Maar vaak binnen een half uurtje is dat weer helemaal goed en zeggen ze we gaan eraan meewerken, we gaan alles ervoor doen om, om ervoor te zorgen dat dit lukt. En aan welke organisaties moet ik dan denken? Eh, we hebben met voetbalclubs zoals Feyenoord, Ajax, ehm, met de Dierentuin, Blijdorp, artis, eh, ja, andere concertorganisaties, de Formule 1, noem maar op. Ook nog, van nou. alles. Eh, restaurants, eigenlijk alles wat je maar kan bedenken, komen we wel Ik met Ik hoor het van een heel scala aan, eh, aan eh, organisaties. Nou ben jij Kees Veldboer junior. Ja. Er is natuurlijk ook een Kees Veldboer senior geweest. En die heeft eigenlijk het zaadje geplant voor dit alles, hè? Ja, ja mijn vader die heeft ooit de stichting opgericht. Want hij was zelf ambulancebroeder. Ja, Hoe is dat toen gegaan? Of hoe kwam die erop? Ja, hij werkte op de ambulance dienst en hij moest een keer een patiënt, Mario, van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis brengen. En toen werd er door de meldkamer gezegd van Maak die patiënt eventjes, want er is geen plek in het andere ziekenhuis. Doe even iets met hem. Nou, toen heeft mijn vader aan die meneer gevraagd van, eh, ja, is er iets wat u graag wil doen? En bleek dat hij altijd kapitein geweest was op een schip en graag nog even naar de haven wilde. Dus mijn vader en zijn collega Linda zijn eigenlijk met hem naar het havenhoofd gereden in Vlaardingen. Eh, hebben hem daar uit de ambulance gehaald en daar neergezet. En die meneer begon honderd uit te vertellen over alles wat hij had meegemaakt in zijn hele leven. En dat hij heel graag nog een keer wilde varen, zei hij ook. Maar dat lukt niet meer. Nou, mijn vader vond eigenlijk al altijd dat alles moest kunnen. Dus die ging op dat moment gelijk daar kijken van kunnen we dit regelen? Ehm, maar er was nergens een boot waar hij op kon op dat moment met die brancard. Dus hij had tegen die meneer gezegd, nou ik beloof niks, maar ik ga gewoon kijken wat ik kan doen. En toen is hij eigenlijk in de dagen daarna gaan rondbellen en gaan kijken. En toen kwam hij bij de Spido uit in Rotterdam. En had hij gebeld en gezegd van nou, ik heb een meneer die ligt op een brancard. Mag ik daarmee komen varen? En die zeiden eigenlijk gelijk, ja hoor, geen probleem, zeg maar wanneer. En heeft hij aan zijn baas gevraagd, mag ik een oude ambulance lenen? Nou, zo is hij eigenlijk eh, met een collega verpleegkundige met Mario op pad gegaan. En die meneer en dat gezin leefden daar zo van op. Dat mijn vader echt zoiets had van nou, dit is zo simpel voor ons om te doen. Maar kijk eens wat die mensen eraan hebben. En zo kunnen we misschien nog meer mensen gaan helpen. En zo is je eigenlijk gestart. Ja, ik denk dat je vader er ook heel erg door geïnspireerd werd. Wat een blijdschap je dan brengt. voor het hele gezin eigenlijk. Ja. Tot slot, er is ook een boek uitgebracht. Ja. Eh, vertel nog even hoe dat heet en hoe we dat kunnen kopen. Eh, dat heet Gewoon Doen. En dat kan je ook via onze eigen website www.ambulancewens. kopen. Eh, ja, dat is over, hoe, ja, over mijn vader geschreven eigenlijk. En over hoe de stichting ooit ontstaan is en waar die allemaal tegenaan gelopen is. Nou, mooi. We kunnen dus nog verder lezen. Dankjewel, Kees Veldboer junior, directeur van de stichting Ambulancewens. Dankjewel voor je mooie verhaal. Jullie bedankt. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. in the morning, love. Oh, how I miss December. The frangipani opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there with you. winter in America is cold. And I just keep growing older. I wish I could have known enough of love to leave love enough I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. But I wish I was there with you. I waken to the sadness of the rain and making love to strangers and wishing I had known enough of love to leave love enough fijn, Een mooie van Snowy White. Heeft wel iets te maken met The Cash Down, met Winter in America. Hoewel, een witte kerst zit er echt niet in hoor. Als ik zo even naar de weersvoorspellingen kijk. Want het blijft eh, best wel warm voor de tijd van het jaar. Ik heb je beloofd om even naar de agenda te kijken. Je kunt alles meelezen trouwens op onze website www.omroepzvl.nl. En wat zien we daar? Een theaterprogramma van eh, Rudolf, de sterrenkok. Hij eh, viert zijn kerstfeest in het Ledel Theater. Misschien kunnen we nog naartoe, misschien zijn er nog kaarten. En ik denk dat het niet over poffertjes bakken gaat. En verder is er een optreden van Joep Pelt. In eh, ja, natuurlijk het fameuze Porgy en Bess in Terneuzen. Een concert eh, Miro in de Statie. Even kijken. Een dansmiddag Blauwe Hoeven. En Music for Friends concert in Heikant. Mijn hemel. Winterfair in Breskes. Kerstfair in Retranchement. En ga zo maar even door er is dus heel veel te doen vandaag. Dus als je je verveelt, nou, ga naar onze website www.omroepzvl.nl En we hebben vast een oplossing voor jouw ja, lege middag. www.omroepzvl.nl say way. It makes you wake up on a beautiful day. You feel that you've always Sarah. Natuurlijk met Your The Reason. Ook weer 22 jaar geleden dat dit nummer is gezongen. Ongelooflijk hè? En het klinkt alsof het vandaag is gemaakt. Mhm. En niet met AI natuurlijk hè. Verder hoorde je eh, natuurlijk Simply Red en For Your Babies. Over een paar minuten al is het alweer tijd voor eh, het tweede uur van de show. Wat gaat de tijd ongelooflijk snel. En eh, dan heb ik natuurlijk weer prachtige muziek voor je. Maar meer tempo. En een reportage van Jeroen van Gent. En wat daarin zit, dat hoor je straks. Na, na 11 uur dus. Maar eerst nog even Douwe Bob en Miss Montreal in hun kersthit Please Just Come Home. En daarna een stukje Twilight, Coldest Day of My Life. Tot zometeen. Baby go outside, look at the sky. Cause you just won't believe your eyes. I'm so glad you called me tonight. It's the biggest moon I've ever seen, a shining light, a Christmas tree. songs and let it snow. Outside a freezing winter storm. lights remember, oh yeah, the signs of springtime. Can't you see? of springtime. was no other, no, no, no, no. no.